handelde hij alleen. Het zou niet gaan om terrorisme. Op het podium van Tomorrowland een voortijdig einde gemaakt aan het dancefestival. Door de brand moesten 22.000 bezoekers worden geëvacueerd. Dat gebeurde volgens de brandweer zonder problemen. In Barcelona konden bezoekers live meekijken en luisteren met het festival in het Belgische Boom, dat ook vandaag nog wordt gehouden. Op beelden op sociale media is te zien dat een hele zijkant van het podium in Barcelona in lichterlaaien staat. De brand brak uit na een technisch defect, heeft de organisatie laten weten. In de Belgische Ardennen is een Nederlandse duursporter omgekomen bij een verkeersongeluk. De man uit Lochem deed mee aan de Transcontinental Race, een extreme fietstocht over 4000 kilometer, waarbij ook s'nachts wordt gefietst. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een auto, die is doorgereden. Het weer, zon, maar ook een paar buien, vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden.